Op wisselende frequenties. En deze kerst is de 94 9 ons eh, thuisbasis. Net nog even contact gehad met de, eh, de webmaster. 218 bezoekers op de site en eh, still climbing. We hebben ook inmiddels een telefoonnummer gekregen, wat operationeel is. En dat ga ik je nu even geven. Dat is 06 222 63703. 06 3 x 2 63 703. Dat betekent dat de laser van weer operationeel is. En we zouden het leuk vinden als je belde naar het nummer wat ik zojuist heb gegeven. with a head full of regret. Say, please don't. it's gone, can't take it back. You know that I want to. Don't matter what I hear you say, I see the look that's in your eyes. Ooh, baby. The Artful Dodger hier op Laser FM. En Please Don't Turn Me On. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1988. En dat deden we samen met Dynasty. and Way Out. Ik heb zojuist een telefoonnummer gegeven van eh, Laser FM. En dat zal ik nu nogmaals doen. Dat is 06 222, dus niemand 2, 63 703. En dan kan je bellen voor al je aan- of andere merkingen. vinden we ook altijd leuk om even te ontvangen. En natuurlijk ook verzoekplaten. Ik heb een koffer vol met classics bij me, dus eh, kom maar op. <laughs> en dat is geen verzoek, dat is een uitdaging. Dus laat dat van je horen op het telefoonnummer van Laser FM 06 222 63 703. De afgelopen twee platen hebben we ook een reactie gekregen van Leon uit Amsterdam. Ook hij vroeg een classic aan die ik zowaar bij me had. Dus eh, die krijgen we straks op ons afgevuurd. Verder kreeg ik ook nog een telefoontje van Frans binnen uit Delft. Ontvang is daar prima. Leuk. Bedankt voor je reactie Frans. En blijf lekker luisteren. Deze hele eerste kerstdag. En natuurlijk ook de tweede kerstdag naar het kerstoffensief van Laser FM op de 94.9. Knoop het in je agenda en vertel het iedereen. Special Delivery. Eh, plaat werd aangevraagd door eh, Leon. Eh, die belde naar het telefoonnummer van Leef FM 0622263703. Leon werkt bij de, de TNP Postgroep waarschijnlijk. Special Delivery, Angela Boviel. En daarvoor, wat draaiden we daarvoor ook alweer? Eens even kijken. Oh ja, een plaats van Soul Magic met de meest creatieve titel. Als je Soul Magic heet, Soul Magic. Goed, alle van Dolen bij tot aan 6 uur. 100% live gepresenteerde programma's. Dit is Laser FM live vanuit Amsterdam. radio. Een track van het album It's Not Over. Je hoorde Who Do You Love? En daarvoor een hele mooie classics. Ik heb echt maanden gezocht naar deze plaat van Harold Melvin en de Blue Notes. En Today's Your Lucky Day. Ja. <laughs> Laser FM is het station waar jij naar luistert. En achter de schermen wordt heel hard gewerkt. Echt heel hard gewerkt. We hebben zojuist al een telefoonnummer operationeel gekregen. Maar u nu ook nog het internet, het e-mailadres van Laser FM... waarmee je direct met de studio in contact kan treden. Dat is laser met een S 949 apenstaartje hotmail.com. Laser 949 apenstaartje hotmail.com. Goed, dit is een lekkere plaat van Lex hier op Laser FM. die jongens van Laser FM. Maar je moet dus weten hoeveel werk eraan heeft gezeten om, een eh, om signaal in de lucht te krijgen. Als we een week eh, mee bezig zijn geweest, is het kort. Echt waar, elke avond. Kosten nog moeite gespaard. En daarom wil ik de volgende plaat eh, graag opdragen aan iedereen van het Laser FM-team... die achter de schermen zo druk bezig is geweest dit fantastische signaal en deze geweldige modulatie in orde te krijgen. Jordan, een plaat waarvoor je me midden op de dag wakker mag maken. In de vorm van uh, Thornton en Uh Oh, There Goes My Heart. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1980. En dat deden we samen met Lex hier op Laser FM en All My Love. Hmm. Hey, je hebt je tijdmachine weer aangestoken. Dat betekent dat we lekkere classics op je af gaan vuren. En wat voor classics? 06 222 63703. Dat is het telefoonnummer van Laser FFM. Been going out. 3x2 7-0-3. Of stuur even een, eh, een e-mailtje deze kant op. Laser 949 apenstaartje hotmail.com. Zo, hebben we dat ook even gehad. Best wel veel reacties tot nu toe binnengekregen op de diverse kanalen die ik zojuist heb gegeven. Francine die stuurde een sms'je met uh, top, top, top. Leuk Francine, blijf lekker luisteren. En Remco vroeg een plaatje aan voor Niels, voor Peter en voor Ellen. Het moest een echte Oliver van classic worden. Nou, daar heb ik er nog wel eentje van. Of twee, of drie. <laughs> nee, zat, zat nog. Maar we gaan eens even vertellen wat we allemaal draaiden. We draaiden zojuist een, eh, een track van het album eh, Spiritually Speaking... van Blaze, Better Than The Day Before. En voor Jamaica Underground featuring John Lewis en Love Existing. En als eerste in het blokje van drie gingen we terug naar het jaar 1988. Onder het motto Kleine meisjes worden groot hoorde jij Stacy Lettersaw en Call Me. Mm. Hey, verder met een verzoekje voor Remco, George Duke en I Can Make It Better. If ladies all alone when night time comes, I bring you tears and your loving. I wanna see you type and you leaving. I feel the need of someone stirring in my soul. To find two lovers with long times. I can't believe that love has taken its last toll. Amsterdam. Wat een lekkere fliekplaat is dit, zeg. Donald Byrd 82. Eh, en Sexy Dancer. Oh. Daarvoor draaide een plaat die ik wel vaker draai. Universe en Every Single Night. En als eerste in het blokje van drie. Het verzoekje van Remco. Die een e-mailtje naar laser949 apenstaartje hotmail.com. Ja, we doen de plaat horen speciaal voor Niels, voor Peter en voor Ellen. George Duke. En I Can Make It Better. En die plaat kwam uit 1986. 19... 86. Eventjes uit het blad over. Ja, inderdaad, 86. Oké, hoogste tijd voor wat guy. g Can I have this dance? Yeah. I know you never did dance for the man like yeah. me before. But when you dance with me, you never wanna dance no more. Let me show you. I like to think that I'm the only one she sees when yeah. we're dancing. When we're out on the floor. on the floor. I like to think that she will be coming home. me, So easy, move closer. Looking in your eyes as we start to dance the night away. I can feel your heart as you pushing your body close to mine. Yeah. To the beat, to the drum, to the music, to the yeah. I can uh, serve it to you right. Cause I like to explore your Whoa. body too. I like to think that I'm the only one she sees when we're dancing. When we're out on the floor. you this dance of love. We'll be moving so close. Almost like we're making love I like to think that I'm the only one she sees. Dancing, when we're out on the floor, out on the floor. who can. uit uit eh, Saan City. Erwin werkt zelf bij eh, Melody FM en wenst ons de allerbeste kerst. Eh, gaf er ook een leuk ontvangstrapportje bij. Erwin, bedankt. blijf lekker luisteren naar Lezen FM. Want daar doen we het voor. Mocht je ook willen reageren, dan kan dat. Laser949, apenstaatje hotmail.com. En dan kunnen we direct interactief in de studio je mailtje lezen. En een verzoekplaat voor je draaien. to be You know you're hot with what you And I'm not, I'm not afraid to put your bill. You know I'm not with what you got. You're so cold. You take such pride in your control. Deezer FM. 7,5 over half 6 in Groot-Amsterdam. En waarschijnlijk is het bij jou thuis ook zo laat. Ik ga een klein beetje zorgen maken over het tijdstip van 6 uur. En met name over het feit wat er daarna gaat gebeuren. Want ik heb nog eh, niemands prothese horen rammelen. Dat betekent dat er nog geen opvolger eh, zich aangemeld heeft om... Eh, hier live te komen schuiven. Ik kan me eerlijk gezegd wel een klein beetje voorstellen. Ik weet niet wat jij doet vanavond. Een hoop mensen komen vanavond bij wij nog eten. Een man of twaalf en ik moet alles nog doen. Dus kunnen op. Hmm. Wat doet hier voorbij komen? Een lekkere plaat van de Lifesaver Orchestra en Over. En daarvoor Nana Hendricks hier op Laser FM en Deep Boys. We gaan nog een kleine duik in de tijd nemen. Renee en Angela en Bang the Boogie. bang Thank you. Champagne King op je radio. En Heartbreaker. Daarvoor draaiden we plaats van Renee en Angela. En Bang the Boogie. Vanmiddag heel veel e-mail binnengekregen. Te veel om eigenlijk te behandelen. Ik wil er eentje uitpikken van eh, Ronald. Die stuurde een e-mailtje naar laser949.hotmail.com. Een heel verhaal, ook weer te lang om te behandelen, want we zitten hier om muziek te draaien. Ronald eh, uit Hilversum, in ieder geval bedankt voor je leuke reactie en we gaan zeker een plaat voor je draaien. Je wilde graag iets horen van eh, Full Circle. Nou, komt dat even goed uit. Niet Working Up a Sweat, want die hebben we al kapot gedraaid. Nee, dit is een andere die je niet zo vaak hoort. Dit is eh, Dream You Came Back. Om in Billy Dream. Lang getwijfeld of ik deze plaat nou wel of niet zou draaien. Maar goed, het worden van de twijfel. En daarvoor draaiden we eh, een, plaatje op verzoek. Ik weet eventjes niet meer voor wie. Full Circle en Dream You Came Back. Goed, hoogste tijd voor Oliver van om uh, zijn spullen te gaan pakken. En naar huis te gaan, want de aardappels moeten erop. op laatste plaat die ik eh, op je af ga vuren via Laser FM wordt er eentje van Howard Johnson. Out of my head. Ik wens jullie aan de andere kant van de radio nog heel veel plezier deze eerste kerstdag. En blijf lekker luisteren. Laser FM. Naar het kerstoffensief. Eh, voor zolang het duurt. Wij spreken elkaar eh, misschien morgen en anders overmorgen. Blijf luisteren en blijf reageren. Hey, een prettige avond. Tot ziens. Doei. the sun without conviction. on the playground that every parent needs to be. The reason I let you take this job is I. I like a big matzo ball. the TV. Let's try radio. 95.8 Laser F. www.laserfm.nl. Keep this frequency